De VVD heeft wel een paar voorwaarden. Er moet compensatie komen voor verkopers. En de partij wil dat speciale verenigingen wel vuurwerk mogen blijven afsteken. Ook zegt de VVD dat het verbod te handhaven moet zijn. Deze aanstekelijke lach gaan we niet meer horen. <laughs> Loretta Schrijver is overleden. Ze was sinds 1989 op tv als presentator van RTL Nieuws. Later presenteerde ze Koffietijd en was ze jurylid bij The Masked Singer. Ze was al een tijd ziek. Loretta Schrijver was 68. Afgelopen weekend is een fietsendief in Arnhem zwaar gewond geraakt toen hij werd betrapt door een agent. Die agent, die niet aan het werk was, was de eigenaar van de, van de fiets en hij verdedigde zichzelf met een zwaard. De dief werd daardoor geraakt en moest naar het ziekenhuis. De politieagent is opgepakt, maar inmiddels weer vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte. En criminelen worden steeds creatiever in het binnensmokkelen van kook. Daardoor zijn ze volgens het OM steeds moeilijker op te sporen. Naast de traditionele witte blokken in sporttassen en tussen bananen komt deze kook cocaïneofficier ook een andere methode tegen. Ja, zogenaamde ingewassen uh, cocaïne. Dat is cocaïne die middels een chemische procedé wordt ingewassen in, nou ja, laten we zeggen, karton, eh, steenkool, eh, spijkerbroeken om vervolgens eh, te worden uitgewassen in een eh, extractielab. Maar het lastige van die ingewassen cocaïne is echt dat eh, de hond in de haven, even kort gezegd, het niet ruikt. De scan in de haven ziet het niet en de haventest die is heel vaak negatief. Deze week is er in Nederland een internationale conferentie waar landen het gaan hebben over een gezamenlijke drugsaanpak. Het weer, het is een lekker zonnige dag. Bij een graad of 15, langs de kust iets koeler. Morgen begint ook nog zonnig, maar later komen er wolken en wat regen... bij 12 graden aan zee en 17 in het oosten. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files in Noord-Holland veroorzaken nog zo'n 5 minuten vertraging... Je hebt nog wel een kwartier oponthoud op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen naar de vesting en knooppunt Eemnes. Het heeft te maken met de nasleep van een ongeluk op de A27 van Almere naar Utrecht.